Een Hun bloed en familie zijn hier veranken Ons Europa, een mooie cultuur En dat je nationaal verzet tot in het laatste uur Nationale jongeren worden uitgeschreven Dat zij nu op een programma zijn gegeven Voor ons en McDonald's en MTV Multicultuur, weg De Jeugd en op, de jeugd beleefd Nationale jongeren worden gedemonieerd De jeugd en op, de jeugd beleefd leefde Die vervolgens naar de neus gleefde Multiculturele positieve discriminatie De nationale jeugd van van assimilatie De jong schrijven het nationaal We worden niet misbruikt door het grote portaal Revolutie golft over de straat De nationale jeugd staat paraat Jeugd van op, die jeugd op een